Vooral het controleren op de groepsgrootte buiten van maximaal twee mensen zou volgens hem lastig worden. Bruls denkt dat mensen vandaag alleen een waarschuwing krijgen als ze die regel overtreden. Het OMT adviseert het demissionaire kabinet om te onderzoeken of het kwartier wachttijd na een coronaprik kan verdwijnen. Het kwartier is uit voorzorg en bedoeld om te zien of mensen allergisch reageren op de prik. Door het kwartier af te schaffen zouden er meer en sneller kunnen worden geprikt... waardoor de boostercampagne kan worden opgevoerd, denkt het OMT. Het dodental door de orkaan Rai op de Filipijnen is verder opgelopen naar 75. Hulpverleners zijn met mannenmacht bezig om mensen op de verwoeste eilanden in het oosten van het land te voorzien van water en voedsel. Terwijl reddingswerkers zoeken naar overlevenden. Nog steeds is niet het hele getroffen gebied bereikt. Er is nog maar met 21 van de 48 burgemeesters in het gebied contact geweest. De Filipijnse autoriteiten gaan ervan uit dat het dodental door overstromingen nog verder kan oplopen. Inmiddels is de orkaan wat afgezwakt en die trekt nu in de richting van Vietnam. De Britse minister Frost heeft zijn ontslag ingediend... uit onvrede over het beleid van premier Johnson. Hij zit niet eens met de laatste coronamaatregelen... als het invoeren van een vaccinatiebewijs in nachtclubs. Frost is de oud-onderhandelaar over de brexit... en was in het Verenigd Koninkrijk verantwoordelijk voor brexit-zaken. Het weer, het is bewolkt en zacht, een graad of 7. Lokaal kan er wat mist ontstaan... Komende dag opnieuw 8 of 9 graden. Aan het eind van de dag in het noorden wat zon. Ook maandag nog zacht. Vanaf dinsdag wordt het kouder.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 Een fijne kerst en een gelukkig nieuwjaar. they'll be careful. De jaargetijden is anders, met allemaal hun eigen charmes. Oh, het kriebelt in mijn buik, als de kerst weer voor de deur staat. Met hopelijk een winters weertje lekker eten en gezelligheid.